4 uur. Katrien Straatman met het NOS Journaal. Kyrgyzische speciale troepen zijn vandaag opnieuw het huis van oud-president Atambayev binnengevallen. Het is de tweede keer, tweede aanval na de mislukte poging van gisteren om hem te arresteren. Die poging liep uit op een vuurgevecht waarbij één dode viel en tientallen mensen gewond raakten. Getuigen zeggen ook dit keer schoten te hebben gehoord. Volgens lokale media heeft Atambayev zich verschanst in zijn huis. De oud-president wordt verdacht van corruptie. Zijn immuniteit werd in juni opgeheven. Amnesty International geeft een reiswaarschuwing af voor de Verenigde Staten. De mensenrechtenorganisatie roept reizigers op om extra voorzichtig te zijn in verband met vuurwapengeweld. Volgens Amnesty is dat in Amerika zo wijdverbreid dat het neerkomt op een mensenrechtencrisis. Het risico om hiervan slachtoffer te worden is volgens Amnesty in de VS afhankelijk van onder meer seksen, ras en seksuele geaardheid. Amnesty International gaat, gaat niet over reisadviezen, maar wil de VS hiermee een spiegel voorhouden. De tiener die ervan wordt verdacht dat hij een kind van het Tate Modern Museum in Londen duwde... moet zich in februari voor de rechter verantwoorden. In ieder geval tot die tijd zit hij in jeugddetentie. Zijn advocaat zegt dat er in november een psychiatrisch rapport klaar ligt van de 17-jarige jongen. In Londen is vannacht een politieagent aangevallen door een man met een kapmes. De agent ligt in kritieke, maar stabiele toestand in het ziekenhuis. De man reed in een busje, maar negeerde in eerste instantie het stopteken van de politie. Toen hij daarna alsnog stopte, sprong hij uit zijn busje... en stak hij met het mes meerdere keren in op een van de agenten. Volgens de politie zijn er geen aanwijzingen voor terroristische motieven. Het weer, de komende uren nog wat zon, maar vannacht neemt de bewolking weer toe en kan er een bui vallen. Morgen trekt warme en vochtige lucht over het land en er vallen geregeld buien dan.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 Como ella no maneja Me dice pum pum girl. Tiene adrenalina, mete la pista, hazme lo que sea. I like you pum pum girl. ya vi que estás solita, acompáñame she Jacqueline Ari. Everywhere me go, me never left her at all. You said that I missed me at the Ram Dance Man. Ram it in a dance hall in a, nation. You never know, say that I missed me at the Boom Shop. I take my never lay down flat in a one cardboard box. You said that I'm a Yankee, I go reaching out the top. So, you quiero ver como ella lo mind tonight. ook op internet. www.zfmzandvoort.nl Don't in oh what's up? Some brothers want some gas, so I said I'm stuck.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 Could be glad. Sunshine on the street at the parade, but you would rather be in the dark age, just making that sign. Must have taken all night. You just need to take several seats and then try to restore the peace and control your urges to scream about all the people you hate.